vroeg mij de weg, dat was de vraag die jij me stelde. Maar ach, toen ik jou zag, toen wou ik graag een heel stuk verder. Ik ga met je mee, als er voor twee. Ik weet dat wij het zullen halen. Welke weg je ook wilt gaan, ik zal altijd naast je staan. Want met jou de ik het aan. Ons hele leven. een stap terug. De weg is tijd en onbegaanbaar, maar af en toe wind in de reus. Ik voel me vrij en onvermoeibaar. Ik ga met je mee als een wij misschien verdwalen. Het is een reis voor twee. Ik weet dat wij het zullen halen. Welke weg je ook wilt gaan, ik zal altijd naast je staan. Want met jou durf ik het aan.